strand. Wuivende palmen, tropische nachten. Ja, zelfs ons bed was het goudgele zand. En elke avond die muzikanten. Een groot fiesta tot diep in de nacht. En ook het ritme van samba klanken. Die hebben ons in extase gebracht. Ga met je heupen lekker springen, een vrolijk liedje